met het NOS-journal. Aanvragen voor uitstel van de belastingaangifte zijn zoek geraakt. De aanvragen waren ingediend door bureaus voor belastingadvies. Het viel de Belastingdienst op dat er veel minder aanvragen werden gedaan dan vorig jaar. Na een steekproef bleek dat de aanvragen wel verstuurd waren, maar nooit zijn aangekomen. Hoe de brieven zijn zoek geraakt, is onduidelijk. De dienst gaat nu 100 telefonisten inzetten om alle consulenten te vragen de uitstelaanvragen opnieuw in te dienen. De Belastingdienst belooft dat er geen negatieve gevolgen zullen zijn voor de aanvragers. PvdA-leider Samsom vindt dat terugdringen van het begrotingstekort tot 3% geen totempaal moet worden. In het NOS Radio 1-journaal zei hij dat ook de PvdA ernaar streeft de 3% te halen. Hij weet alleen niet in welk jaar dat mogelijk is. Samsom benadrukte dat hij wil dat mensen met een laag en middeninkomen hun koopkracht houden. En hij voelt er weinig voor de AOW-leeftijd eerder te verhogen dan vorig jaar is afgesproken. Voor de tweede achtereenvolgende dag voeren partijen in de Tweede Kamer overleg met minister De Jager om uit de impasse over de bezuinigingen te komen. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft de motorclub Bandidos verboden. Het verbod geldt ook voor vijf ondersteunende clubs. Tegelijkertijd is de politie een grote actie tegen de motorclub begonnen met onder andere huiszoekingen. Een officiële reden voor het verbod van de bandido's is niet gegeven. De aanleiding is mogelijk een gewelddadig treffen met de Hells Angels op 21 januari in München-Gladbach. Daarbij raakten drie mensen zwaar gewond. In de vissershaven van Harlingen is gisteravond een duiker omgekomen. Hij kwam in moeilijkheden toen hij een reparatie uitvoerde aan de schroef van een schip. Gewaarschuwde hulpdiensten vonden hem al snel. Hij leefde nog, maar was onderkoeld geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer vanochtend droog en vrij veel zon. Vanmiddag bewolkt en buien met kans op onweer. Staat vrij veel wind en het wordt een graad of 16. Dit was het e. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op de A1 Amsterdam tussen Gooimeer en slot 2 kilometer. En bij Rotterdam is eh, één buis van de Benelux-tunnel in zuidelijke richting nog dicht.